zitten er nog 26 vast... De groep ging de straat op uit woede over het neerslaan van een demonstratie van Oeigoeren in China. Een moslimminderheid die zich achtergesteld voelt. Volgens de Chinese autoriteiten vielen gisteren bij de protesten in Xiangyang 156 doden. Vandaag greep de Chinese politie opnieuw in toen Oeigoeren wilden demonstreren. In Moskou hebben de Amerikaanse president Obama en zijn Russische ambtgenoot Medvedev een voorlopige overeenkomst getekend over vermindering van het aantal strategische kernwapens. Beide landen verkleinen hun kernkoppenarsenaal binnen zeven jaar. Ook het aantal lange afstandsraketten gaat drastisch omlaag. Obama zei dat er voor het eind van het jaar een definitief akkoord moet zijn. Dat moet het Start 1-verdrag uit 1991 vervangen. De politie heeft een 17-jarige vrouw uit Zon vrijgelaten. Die werd verdacht van het gooien van stenen naar auto's. Ze is volgens de politie geen verdachte meer. Haar man van 21 zit nog wel vast. In het voorjaar van 2007 werden in Best en omgeving zes auto's bekogeld met stenen. Een bejaarde vrouw kwam bij zo'n incident om het leven. Michael Jackson wordt morgen in Los Angeles begraven op Forest Lawn Cemetery, zo'n 20 kilometer van het Staples Center Stadion. De begrafenis van de zanger is in besloten kring en voorafgaand aan de grote herdenkingsdienst in het stadion. De belangstelling voor de herdenking was enorm. Ruim 1,6 miljoen mensen hadden zich aangemeld. De computer heeft een kleine 9000 namen getrokken die elk twee toegangskaartjes krijgen. In Egypte is onder grote belangstelling een vrouw begraven die vorige week tijdens een rechtszitting in Duitsland werd doodgestoken. De vier maanden zwangere vrouw van Egyptische komaf werd in een rechtszaal in Dresden voor de ogen van haar driejarige zoontje doodgestoken door haar buurman. De Egyptische wilde getuigen tegen haar Duitse buurman. Die had haar een terrorist genoemd omdat ze een hoofddoek droeg. Het weer, van tijd tot tijd een paar regen- en onweersbuien met een toenemende kans op windstoten. Morgen ook wat zon, maximum temperatuur rond 20 graden. Dit was Je weet niet wat je hoort, zie je het Places. right through me, look right through me.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 www.zfmzandvoort.nl near from the bottom to the top. falling down. No more children off to war. If we search in our hearts, all this suffering will be no.